De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. 20 twintigste jaar alweer van deze hitlijst. Aflevering 27, vandaag 9 juli van 2010. De lijst bestaat uit 40 platen, 13 daarvan stijgen deze week. 3 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 22 dalers en ook nog eens twee nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook eh, ruimte in de lijst gemaakt moet gaan worden. Na 17 weken doet B.O.B. Eh, dat Nothing On You. En jay na 16 weken Young Forever ook uit de lijst verdwenen. De snelstijger deze week is van eh, Lady Antebellum. Need You Now gaat in totaal 12 plaatsen omhoog. De One Republic All The Right Moves zakte 9 en zijn daarmee de snelste daler van allemaal. Langs genoteerd zijn er deze week twee. Ina met Love en Alicia Keys met Empire State of Mind Part 2. Beide staan alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Met een van deze twee gaan we straks gewoon beginnen. Ik ga je eerst vertellen wie er op nummer 40 staat. Die is namelijk in handen van uh, Cheryl Cole. Een single Parachute zakt in de 14e week van 39 eh, naar de laatste plek nummer 40. En Cheryl Cole die komen we in de tweede uur ook nog een keer tegen.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 Met What Do You Want for Me had Adam Lambert eindelijk zijn wereldhit in handen. Het nummer is eh, wereldwijd doorgebracht en in het thuisland Amerika, daar kruipt het nummer zelfs nog steeds omhoog in de hitlijsten. Tijd voor een nieuw nummer moet Adam Lambert gedacht hebben. En er is gekozen voor het nummer If I Had You. Een hele goede keuze wat mij betreft, want het is een van de nummers die je echt boven de rest uitspringt eh, op het nieuwe album. Het is wel een wat meer uptempo nummer. En dat zal door de radio ook wel opgepakt worden. Niet alleen de radio zal deze plaat het goed gaan doen, ook in de verschillende clubs zal dit eh, nummer vaak te horen zijn. De video die wordt eh, volgens mij begin van deze maand opgeleverd. Dus die zal ook langzaamaan nu op de televisiestations te zien zijn. Het kan ook bijna niet anders. Of Adam Lambert heeft hier gewoon weer zijn tweede wereldhit eh, in de maak. Hij begint op nummer 38 deze week in de Euro Breakdown. Die Adam Lambert dus. If I hate You. dame die in Nederland doorbrak met de single Hat. Daarna Deja Vu. Toen kwam ze met deze Love. En met deze Love staat ze ondertussen alweer 16 weken in de lijst van Europa. wel zakkend van 33 naar 35. Ondertussen heeft ze ook alweer een nieuwe single uitgebracht, Amazing. En die komt zometeen nog in eh, deze uitzending wel voorbij. Wat trouwens opvallend is, eh, Ina heeft nog nooit de hoogste positie van de Nederlands top 40 eh, gehaald. Het hoogste kwam ze met Hat en dat was een tweede plek. Verder kwam ze niet. Als ik zeg Mark Ronson, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg je natuurlijk Valerie, de succesvolle samenwerking met Amy Winehouse uit 2008 alweer. Die zal de producer toch in de, tot in de lengte vandaag achtervolgen. Die zal hem in de Nederlandse geschiedenisboeken echter wel onder het kopje eendags vliegen moeten zoeken, want meer hits eh, werden Ronson hier niet echt gegund. Maar met de nieuwe single moet daar toch wel verandering in gekomen, denk ik. Bang, bang, bang. Dit is de eerste single van zijn derde studioalbum Record Collection. Deze is in eh, september trouwens al uitgekomen. Samen met rapper Q-Tip levert hij een single op en een video, single en videoclip af in retro-stijl. En dat zal toch eindelijk weer een hit moeten gaan betekenen in Nederland voor Mark Ronson. Maar ook in geheel Europa is hij eh, onder de eendagsvliegen te scharen. Deze plaat moet daar verandering voor hem in gaan brengen. Op nummer 34, Bang Bang Bang, Mark Ronson.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 Dit is eh, Train met hun nieuwe single If It's Love. En met die single kwamen ze vorige week binnen op 37 in de Euro Breakdown en stijgen ze deze week naar 32. Op nummer 40, Sheryl Cole, Parachute, 14 weken in de lijst, zakt het van 39 naar die laatste plek toe. Alicia Keys, Empire State of Mind Part 2, zak van 35 naar 39. Staat wel het langst genoteerd, 16 weken alweer. Adam Lambert, If I Had You, komt nieuw binnen op 38. Baseballs Umbrellas na 14 weken in de lijst, zakken van 36 naar 37 van Why Don't You, zakken 7 plaatsen naar 36. Dat alles doen zij in hun 15e week alweer. Ook 16 weken in de lijst dus. Het langs genoteerd Ina met Love. Zij zak van 33 naar 35. Mark Ronson, Bang Bang Bang, komt nieuw in op 34. Ias met Solo staat 13 weken in de lijst. Zak van 30 naar 33. En net hoorde Train, If It's Love. Tweede week dus voor hun in de lijst van 37 eh, omhoog naar 32. En 31 is er voor eh, deze plaat. De 66 Sisters, Fire with Fire kwamen vorige week binnen op 34.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 Cause there's so de Sisters. Fire with a Fire. Deze week op nummer 31 terug te vinden in de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Leuk dat je ZFM weer aan hebt staan. ZFM, Westkust, weerbericht. gaan wij even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Vandaag is vrij zondag zomerweer. De wind waait uit het zuiden, later uit het westen en is niet meer dan eh, zwak. Overal tropisch warm. Eh, om 4 uur was de temperatuur trouwens overal 33 graden in onze regio. Of warmer zelfs. Door deze extreme hitte kan er aan het eind van de middag eh, lokaal wat onweer voorkomen. Vanavond en de komende nacht is dan wel vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur langzaam naar een graad of 18. Morgen schijnt de zon opnieuw flink. Het blijft overdag eh, droog en het wordt in de middag maximaal 30 graden. De wind waait zwak uit en eenlopende richtingen. Zaterdagavond, zondagnacht neemt de kans op een enkele stevige regen- en onweersbui weer wat verder toe. je doet het dan niet of nauwelijks en de temperatuur daalt niet verder dan 19 graden. Zondag schijnt de zon weer flink, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken. De namiddag kan er lokaal zelfs weer een onweersbui gaan vallen. Wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het eh, wordt in de middag maximaal 29 graden. Zondagavond, maandagnacht is het weer eh, wisselend bewolkt. Lokaal een regen- of onweersbuitje en het koelt af naar een graadje of 17. Maandag dan nog wel wat regen. Dinsdag zeggen ze al eh, dat het wat minder zal gaan regenen. En vanaf woensdag kunnen we gewoon weer de droge periodes tegemoet gaan zien. Jammer voor de boeren, maar eh, gelukkig voor het strand en de omzet in het eh, dorp, denk ik. Wij gaan verder met de hitlijst van Europa. Doen dat met de nummer 28. Die is in handen van eh, Shakira. Het ritme van Zandvoort. van Dam. is back on. Friends and those pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly.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 I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't climb too young to die if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me.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 Ze begonnen op 32, deze week stuiven ze omhoog naar 27. Daarvoor op 28 Shakira met Gypsy. De laatste keer dat Eminem echt een grote hit had, de nummer 6 in de Nederlandse top 40, was dat met Smack That. En die deed hij inderdaad ook niet alleen, die deed hij samen met Akon. Maar dan moeten we wel even terug naar 2006. Eh, Eind 2006, november geloof ik, kwam die binnen in de hitlijsten eh, op dat moment. Daarna nog wel een paar hits gehad. wie Meetjoep bijvoorbeeld op de 14e plek. Beautiful die niet verder kwam dan de Nederlandse tipparade. Not Afraid, 32e plek. In totaal maar drie weken in de lijst gestaan. En nu deze dus Love The Way You Lie samen met Rihanna. En die zal wel iets hoger kunnen gaan komen aangezien Radio achter hem ook al als alarmschijf heeft betiteld. Wij gaan een stukje verder omhoog in de lijst naar nummer 26. Drie weken staat ze in de lijst. Vorige week dus op 31. Ze stijgt een beetje mee met Eminem en Rihanna. Je hebt het over Ina met haar nieuwe single dus. Amazing! Down of the continent. in my dreams. I'm looking down every alley. I'm your jug. Kesha. Today That Your Love Is My Drug. Ze werd geboren in Los Angeles. En dat alles deze bijna eh, alleenstaande moeder met een, laag inkomen. En dat laag inkomen zullen ze ondertussen wel uit zijn vier noteringen in de hitlijsten. Dat alles afkomstig van het album Animal. En deze week dus op 21 blijven zitten trouwens, Kesha. De elfde week voor haar dat ze in de hitlijst staat. Gaan wij even kijken naar alles wat we al gehad hebben dan vandaag. 12 weken in de lijst staan van 28 zakken naar 30 Old City, de Umbrella Beach. One Republic, All The Right Move zakken van 20 naar 29, dat alles in hun 14e week. Shakira met Gypsy, 15 weken in de lijst van 24 zakken naar 28. Eminem featuring Rihanna, Love The Way You Lie, gaat van 32 eh, omhoog naar 27. Dat alles doen ze in hun tweede week hitnotering. Ina hoorde je met Amazing, 3 weken staat zij in de lijst van 31 omhoog naar 26. Rio One Heart levert drie plekken in eh, hun twaalfde week, One Heart en Kaneen. Stap voor een minute. 13 weken in de lijst van 19 zakken naar 24. Dance Nation Great Divide levert ook alweer in. 16 weken staan ze in de lijst. Ze zakken, 6 weken staan ze in de lijst en ze zakken van 16 naar 23. Kylie Minogue All The Lovers 4 weken in de lijst van 26 omhoog naar 22. En Kesha hoorde Love Is My Drug de eerste blijver van vandaag. Zij doet dat in haar 11e week en wel op nummer 21. We gaan verder met de lijst van Europa.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 In de steden lukt het weer om tankstations te bevoorraden, maar benzine blijft schaars in Griekenland, vooral in afgelegen vakantiegebieden. Veel toeristen hebben daardoor niets aan hun huurauto. Tienduizenden Griekse vrachtwagenchauffeurs protesteren sinds maandag tegen de liberalisering van de transportmarkt. Ze zijn bang dat hun dure beroepsvergunning niets meer waard zal zijn. Een deel van de actievoerders is inmiddels weer aan het werk na een oproep daartoe van de regering in Athene. De Franse politie heeft een vrouw van 40 aangehouden omdat ze haar man van 80 een jaar lang in een donker kamertje heeft opgesloten. De bejaarde man werd geblinddoekt en zwaar onder voet gevonden in de linnenkamer van zijn huis in Arroux, ten zuidwesten van Parijs. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom de vrouw hem had opgesloten. De politie verdenkt een zoon van de vrouw uit een eerdere relatie en haar minnaar van betrokkenheid bij het opsluiten van de echtgenoot. De twee verdachte mannen zijn na verhoor vrijgelaten. In Rotterdam zijn vanmiddag naar schatting 800.000 mensen op het zomercarnaval afgekomen. Op Caribische muziek trok een tropische stoet van zo'n 2000 dansende mensen door het centrum van de stad. Vanavond zijn er optredens met vooral Latin muziek. Het is de 26e editie van het zomercarnaval in Rotterdam. De politie is tevreden over het verloop. Bij preventief fouilleren zijn een paar messen in beslag genomen, maar grote incidenten zijn er niet geweest. Het weer bewolkte van het zuidwesten uit buien, vannacht nagenoeg droog en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.